Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij het ongeluk gisteravond in Nunspeet waren volgens de politie geen drank en drugs in het spel. Mogelijk is de bestuurder, een vrouw van 56, onwel geworden. Eerder zei de politie al dat er waarschijnlijk geen sprake was van opzet. Negen toeschouwers raakten gewond. De slachtoffers komen voor een groot deel uit twee families. De uitspraken die het punk-rap-duo Bob Willen deed op festival Glastonbury zijn niet strafbaar. Dat concludeert de Britse politie. De zanger riep onder meer dood aan het Israëlische leger. De Britse premier Starmer sprak van haatzaaiende taal... en een prominent conservatief lagerhuislid vond dat de zanger met zijn teksten aanzette tot geweld. De politie zegt dat is gesproken met ongeveer 200 mensen... om te achterhalen of ze door de uitspraken slachtoffer zijn. En de politie concludeert nu dat niet aan de criteria voor vervolging wordt voldaan. Opnieuw zijn in de VS duizenden documenten en tientallen video's vrijgegeven uit het Epstein-dossier. Ook in deze nieuwe lading duikt de naam van president Trump weer op. Het ministerie waarschuwt dat er documenten bij zitten van voor de verkiezingen van 2020... waarin volgens het ministerie onterechte en valse beschuldigingen tegen Trump staan. Op het Weerse Meer in Zeeland zijn zondagnacht drie stropers op heterdaad betrapt. Ze hadden meer dan 1100 kilo aan tapijtschelpen gevist. De Voedsel- en Warenautoriteit vermoedde al dat er illegaal werd gevist op het meer. Daarom volgde een controle met hulp van onder meer de politie. De vissers probeerden nog te vluchten, maar de politie hield ze aan. De schelpen zijn meer dan 22.000 euro waard en zijn teruggelegd in het water.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 bekend om zijn gevoeligheid voor beeldspraak in ballads. Hij zegt dat een goed country nummer vaak met één sterk beeld alles vertelt wat je moet weten. Somebody's Else's Moon is daar een schoolvoorbeeld van. I Want You Bad and That Ain't Good is een energieke, bijna rockende track waarin verlangen en zelfkennis botsen. myself is het favoriete album van de maand. In We've Been Wrong kijkt Jeremy Pinel terug op fouten en verkeerde afslagen in een relatie of levenspad. Erkennen dat beide kanten hun deel hebben in wat misging. mengt Latin invloeden met hedendaagse country pop. Left My Heart in Texas is een liefdesverklaring aan zowel een persoon als een plek. Texas als symbool voor thuis, passie en vrijheid. Girl, I really like you. This flame's getting higher. Ain't no way the night can go wrong. We get lost in the whiskey And you're in to kiss me Baby, I don't know where to start I left my heart in Texas Undivided attention. If you let me, I can give it a try. But if you finish your beer and get the hell out my heart in Texas. Turned into Missing You legt de nadruk op hoe gewone momenten, een straat, een liedje, een geur, opeens veranderen in herinneringen aan iemand die weg is. De chemie tussen de stemmen van Max McNone en Every Anna geven de song een intieme, bijna dagboekachtige sfeer. cross my mind in a month or so And you probably moved on now, but I'll never know could have turned it off, but I just sang along. I get turned around. Ze gaf aan dat ze het nummer benaderde alsof ze een oude brief opnieuw schrijft, maar dan vanuit haar eigen perspectief. Dat maakt deze cover, vertolkt door Bella Frans, bijzonder in combinatie met het origineel uit het eerste uur. Hello darling, nice to see you. It's been a How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so. much to me. What's that, darling? How'm I doing bieden uitkomst in Cry and Shoulder van Drake Milligan. Het is een korte ballad, puur country. Perfect voor wie een schouder zoekt. I got two loving arms to hold on to. Till all your tears are long gone. You've got a crying shoulder to cry on. If he ever leaves you lonely, and if he Just lay your heartache on me, girl. You've gotta know I've got two loving arms to hold on to till all your tears are long gone. You've got a crying shoulder to cry on. When broken dreams come calling, when restless nights turns to falling, you won't hit the ground. Sterren van toen. Bij het afspelen van Here Comes My Baby, What a Crying Shame en Dance the Night Away staan we even stil bij Raul Malo. De stem achter deze tijdloze Mavericks klassiekers, die ons op 8 december verrassend ontviel op 60-jarige leeftijd, na een moedige strijd tegen kanker. Zijn warme bariton en aanstekelijke energie blijven eeuwig doorklinken in deze songs. Een ode aan zijn leven en legacy. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Mariachi El Bronx is de alter ego band van punkgroep De Bronx, waarin ze voluit kiezen voor traditionele mariachi-instrumentatie. Forgive and Forget combineert de dramatiek van mariachi met westerse rock-songstructuren. positioneert zich nadrukkelijk in de stoerdere hoek van de nieuwe generatie countryzangeressen. Choosing Texas is een statement song. Kiezen voor Texas staat symbool voor kiezen voor je eigen waarden en roots, in plaats van de makkelijke weg.

Derek Ryan is een van de bekendste namen in de Ierse country scene. En in deze duettrack, Batten Down the Hatches met F. Neal, kiest hij voor een nautische metafoor. De luiken sluiten voor de storm losbarst. Het gaat over samenschuilen als het leven tekeer gaat. Hij somt op hoe country overal in het dagelijks leven doorklinkt. In verhalen, in accenten, in de plekken waar mensen samenkomen. It's All Country is een song waarover het gaat. Een knipoog naar mijn reis. Country verbindt ons via verhalen, Iers of Amerikaans. Daardoor werkt het nummer ook goed als publieksopwarmer. We'll button down the hatches if the storm is rolling in. We'll button down the hatches, no we'll never fear the wind. Cause you and I will survive, darling, come whatever. So button down the hatches and we ride it out together. I first saw you Standing in the sun A summer haze surrounded you My thoughts became undone I fell into your arms And that's just where I stayed. And when the clouds were gathering You turned

We knew we'd face it all We down the hatches If the storm rolling in We down the hatches No, we never fear the you and I, will survive Darling, come whatever So batten down the hatches And we'll ride it out together mattress if a storm is rolling in. We batten down the hatches, no, we never fear the wind. Crossroads. Countrymuziek uit alle windstreken. all country Green grass lane on a red dirt road Barbed wire fences or walls of stone It don't matter where you call home It's all country You dance underneath the same old stars In a Donegal pub or a Broadway bar A fiddle is a fiddle, no matter where you are Yeah, it's all country gasoline A cowboy on a Texas plane, plain Rosa Barley feels amazing. It's all country Turn on the radio and we're all singing Along with Dolly or Philomena Straight from the heart, can't you feel it? It's all country The dance underneath the same old stars And a Donegal pub or a Broadway bar A fiddle is a fiddle 喝水。 stars and a Donegal pub or a Broadway bar. A fiddle is a fiddle, no matter where you are. Yeah, it's all country. Waylon Jennings is een van de pijlers van de outlaw country. A Long Way Back Home past perfect in zijn thematiek van reizen, dwalen en weer proberen thuis te komen. Daarmee sluiten we deze aflevering van Crossroads af. Twee uur gevuld met verhalen, snaren en stemmen uit de hele countrywereld. Volgende week zijn we er weer met nieuwe releases, klassiekers en natuurlijk muziek van eigen bodem. to the boatyard. From the factory to the farm, from the mine to the mill yard, I've weathered the storms. From the barroom to the bedpost. I've wasted my days And all I have is my drink And the time left to think While the time slips away Just look at my face When you tell me goodbye can see what I'm after By the look in my eyes Just walk away and leave me alone Cause it's a long way back home long way back home. Just look at my face see what I